2 uur. Waterwalgemoed met het NWS-journaal. Automobilisten hoeven op lokale Duitse wegen waarschijnlijk toch geen tol te betalen. Volgens Duitse media is de regering gezwicht voor kritiek uit de grensstreek... waar ze bang zijn dat buitenlanders niet meer in Duitsland komen winkelen als de tol wordt ingevoerd. Het plan zou nu zijn om vanaf 2016 alleen tol te heffen op snelwegen en grotere provinciale wegen. Nederland gaat 100 militairen leveren voor de nieuwe flitsmacht van de NAVO. Dat heeft minister Hennis van Defensie gezegd aan het begin van de tweedaagse NAVO-top in Wales. Er bestaat nu al een eenheid die binnen vijf dagen overal inzetbaar moet kunnen zijn. Maar de NAVO-lidstaten vinden dat niet snel genoeg. De militairen zijn vanaf volgend jaar inzetbaar. In Canada is een voortvluchtige Nederlandse tandarts opgepakt. Volgens Canadese media werd hij internationaal gezocht... nadat patiënten in Frankrijk klachten tegen hem hadden ingediend. De tandarts zou hun gebitten onherstelbaar hebben beschadigd. Zo zou hij gezonde tanden en kiezen hebben getrokken, de kaak van patiënten hebben gebroken en veel te veel geld hebben gevraagd voor zijn ingrepen. Opnieuw een fout bij de Belastingdienst van Amsterdam. De dienst is vergeten om aan bijna 4000 huishoudens te veel betaalde afvalstoffenheffing terug te betalen. Het gaat om een totaalbedrag van 430.000 euro. De Amsterdamse Belastingdienst heeft meer blunders begaan. Zo werd eind vorig jaar per ongeluk 180, 188 miljoen euro overgemaakt naar een paar duizend minima. De horeca heeft een beter tweede kwartaal achter de rug. In april tot en met mei steeg de omzet 5,1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, meldt het CBS. Vooral cafés, snackbars en hotels lijken te hebben geprofiteerd van het mooie weer in de lente en het WK. De omzet van restaurants bleef wat achter. Het weer nog, vandaag volop zon. In het zuiden en zuidoosten mogelijk wat bewolking. Vanmiddag wordt het 22 tot 25 graden. Morgen nog wat warmer, al komen er later op de dag wat meer wolken...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 Geschreven door niemand anders dan Ursel Hickey. En wie kent hem niet natuurlijk? De Beach Boys. En daarvoor Baby Come Back van The Eagles. Een compositie van Eddie Grant. Brown and Wilson. Als je die namen bij elkaar hoort dan weet je het. Het gaat over hot chocolate. Love is life. life. Love, I love you. Sweet voices ring. Love, I love you. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Together we will sing. heren van Hot Chocolate en eh, Love is Life uit 1970. Zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. Dat is dan 4 september 1964. We hebben vier nieuwe binnenkomers. De laagste op 39 en de hoogste op 32. En de laagste op 39, die haalde een hoogste positie op 8 oktober, nummer 8. Hij begon dus op 39. PJ Proby en Together. voordat hij beroemd werd... had hij al demo's gemaakt voor Elvis Presley, onder andere. En eh, pas met Hold Me, plaat hiervoor, kreeg hij groot succes. En deze eindigde dus in de top 10, Together. Eh, nieuw op 38, Jerry and the Pacemakers. Hun eerste drie platen eindigden allemaal op nummer 1. En dat hebben zelfs de Beatles niet voor elkaar gekregen. How Do You Do It, I Like It and You'll Never Walk Alone. Allemaal op nummer 2. Degene die daarna kwam, I'm the One, eindigde op nummer 2... Don't Let the Sun Catch You Crying op 6. En deze, die eindigde op 24. Nieuw op 38, eindigend op 24. It's gonna be alright. It's gonna be alright, alright, alright. It's gonna be alright. The day you came my way, I knew I would stay close by your side. If satisfied, it's gonna be alright, alright, alright, it's gonna be alright. When you look at me in your eyes, I can see love that grows each day. That's why I've gotta say it's gonna be alright, alright, alright, it's gonna be alright. time we meet, my heart skips a beat. And now you're here to stay. You'll always hear me say it's gonna be alright, alright, alright, it's gonna be alright. stay. You'll always hear me say it's gonna be alright, alright, alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Jerry en de Pacemakers waren dit en it's gonna be alright. Nou, het kwam niet goed met deze plaat. En trouwens met de volgende ook niet. Die kwam binnen op 33 steeg de, de week daarna naar 22. En dat was het ook meteen. The Shadows, Ritme en Groentes. En eh, Hal zegt, die ken ik niet. Nee, Rhythm and Greens, nieuw op 33. Even een gebbetje van de Shadows er tussendoor. Eh, nieuw op 33 eh, en eh, de hoogste positie was dus 22. Dan krijgen we nu de hoogste nieuwe binnenkomer op 32... en die haalde op 8 oktober de derde plaats. Een top 10 hit dus voor de tweede single van de Supremes. En dat was wat je in het vakjargon noemt de klapper van de week. De klapper van de week. week, week. Did Our Love Go. En die eh, eindigde op nummer 3, de Supremes. En wij weten pas sinds eh, enkele jaren wat ADHD is. Maar bij de Motown wisten ze dus al jarenlang wat HDH was. Holland Dozier Holland. Ehm, dan gaan we nu naar ehm, een plaat van ehm, de heren Sam en Dave. Een hele mooie plaat. Zeggen we verder weinig over. when something is wrong with my baby. Something is wrong with me. And if I schreven het en Sam en Dave zongen het... When Something Is Wrong With My Baby. Gaan we toe, en we zijn toe aan de tip van Willem... en het is wel van een <laughs> hele andere categorie. De riemen moeten vast en de volumeknop op 10 of meer als het kan... want hier is een nummer geschreven door eh, de Small Faces... en op de, die was eigenlijk bedoeld voor P.P. Arnold om te zingen... maar eh, eh, Steve Marriott dacht op een gegeven moment van... we kunnen het eigenlijk beter zelf doen... Pipi zingt wel mee als backing vocalist en je hoort haar er bovenuit. Hier zijn de Small Faces met Tin Soldier. zich deze dag van Neil Young, de titelsong. En het was even een beetje bijkomen van die eh, tip van Willem... Eh, van uh, de Small Faces, Tin Soldier. Heerlijke muziek van Neil. trouwens, over Neil gesproken. Ruud heeft mij een heel groot plezier gedaan... door twee nummers achter elkaar te draaien... waar ik een afschuwelijke hekel aan heb. Hartelijk dank daarvoor nog, Ruud. En daarom pik ik even zijn drie in eentje... wat hij wil gaan doen vanaf morgen... Eh, de eerste was er al, Neil. En de volgende Neil komt er nu aan. En daarna nog een Neil. Hier is Neil Diamond samen met Barbara Streisand. You Don't Bring Me Flowers. You don't bring me flowers. You don't sing me love songs. You hardly talk to me anymore when I come through the door at the end of the day. I remember when you couldn't wait to love me. so natural. Talk about forever. What used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away. Baby, I remember all the things you taught me. I learned how to laugh and I learned how to cry. say you geschreven door Neil Sedaka en Phil Cody, Bad Blood. En voor de goede luisteraars met hele goede oren... heb je misschien ook nog op de achtergrond Elton John horen meezingen. Ehm, we hebben dus drie Niels gehad. Neil Diamond, Neil Young en Neil Sedaka. En volgende week doen we wel weer een 3 in eentje, Ruud. Hartstikke bedankt voor de tip. Ehm, we gaan naar eh, Donovan, want ik heb eens even nagekeken. Dit is uitzending nummer 43. En we hebben al één keer Donovan gedraaid. Na. Nou. Dat gaan we even goed maken. Hier is Hurdy Gurdy Man. Thrown like a star in my vast sleep, I opened my eyes to take a peep. To find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then when the girl and man came singing songs of love. Then when the hurdy girl and man came singing songs of love. Hurdy gurdy, dirty gurdy, dirty gurdy, inside. Hurdy gurdy, hurdy gurdy, dirty gurdy, gurdy, inside. Histories of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Then when I heard gurdy good man come singing songs love, Hurdy, gurdy, hurdy, gurdy, hurdy, gurdy, gurdy sang. Hurdy, gurdy, hurdy, gurdy, hurdy, gurdy, hurdy, gurdy, hurdy, gurdy. Hurdy, gurdy, hurdy, gurdy, hurdy, gurdy, gurdy sang. roly-poly man is singing songs of love. Roly-poly, roly-poly, roly-poly-poly, he sang. Hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy-gurdy, he sang. Hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy-gurdy, Dat was dus voor de tweede keer in Matchbox Donovan. Deze keer met Hurdy Gurdy Man. De eh, volgende twee nummers zijn allebei geschreven door Randy Newman. De tweede wordt ook door hem gezongen. Maar de eerste die wordt gebracht door uh, Alan Price Set. Simon Smith and the Amazing Dancing Bear. Style with my sincere smile and my dancing bear. accepted everywhere. It's just amazing how fair people can be. Seeing at the nicest places where welfare faces all stop to stare. Making the grandest entrances, Simon Smith and his dancing bear. They love us, won't they? They feed us, don't they? Oh, think a boy and bear could be well accepted everywhere. It's just amazing how fair people can be. she's called Marie. Lived in a three-room house with a pepper tree. I work all day in a factory. That's alright with me. Got a big black dog, his name is Dan. Live in my backyard in Birmingham. get him, Dean. teksten verpakt in de fraaie muziek. Hmm, dat was Randy Newman. Hier met eh, zijn eigen uitvoering van Birmingham. En daarvoor hadden we die Alan Price set met Simon Smith en The Amazing Dancing Bear. Dan gaan we nu luisteren naar McGinnis Flint. McGinnis Flint, dat was eh, Tom McGinnis van voormalig eh, voormalige Manfred Mann. En Huey Flint, dat was de drummer van John Mayall. Verder speelde in de band May Gallagher en Lyle, ook niet misselijk. En de zanger was Dennis Colson. It is the Molten Barley Blues. Weer de laatste voor het nieuws van drie uur. We luisterden net naar een opname van Linda Ronstadt Carmelita uit 1977. Heerlijk. mooie eh, nachtegaaltje, dat meisje. Ehm, en dit is eh, Mr. Eckerbill met Stranger on the Shore. En die brengt ons naar het nieuws en daarna de berichten.